Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Utrechtse studentencor heeft een paar leden geschorst na het rondsturen van een banga-lijst. Dat was een powerpoint met de naam Grietenpresentatie. En daarop stonden namen en telefoonnummers van 30 vrouwen van UVSV. Dat is de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Ze werden beoordeeld met zinnen als heeft geile tieten of is lekker ordinair. En het bestuur zegt dat ze zich kapot schamen en dat er dus ook schorsingen zijn opgelegd. De maximumsnelheid op de snelweg blijft 100 km per uur. Vier jaar geleden ging de snelheid omlaag om de stikstofuitstoot te beperken. Maar toch zeggen experts dat de maatregel eigenlijk niet zoveel zin heeft. Maar volgens stikstofminister Van der Wal kan de snelheid niet weer zomaar omhoog. Al die kleine beetjes bij elkaar, want nu is het dit voorbeeld, maar we hebben heel veel voorbeelden. Zit dat allemaal terug, uit, komt er echt weer te veel bij en stroomt dat bad weer over. Ja, en daarvan heeft de rechter gezegd, dat mag niet meer. Dus je moet eerst echt minder emissies hebben, ehm, dat ook echt gedaan hebben. En dan pas kun je weer gaan toevoegen. En Oranje mag over een week weer aan de bak tegen Schotland. En een paar dagen later tegen Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman heeft net de selectie bekendgemaakt voor die oefenwedstrijden. Met een paar namen die al even geen oranje shirt meer aan hebben gehad, vertelt collega Jeroen Groeter. We zien een aantal spelers terug die we een tijd niet meer in actie hebben gezien in het Nederlands elftal. Een daarvan is uh, Jorginho Wijnaldum en ook Memphis Depay is eindelijk weer terug. En dan eh, ook al een hele tijd niet meer bij de selectie geweest is eh, Marco Bizot, de oud-keeper van AZ. De verwachting is toch ook wel dat, dat Bizot in ieder geval tijdens trainingen kan laten zien wat hij waard is. Maar misschien ook wel in een van die twee wedstrijden. Heb ik nog het weer voor je. In de loop van vanmiddag komen er pittige buien aan met onweer, hagel en windstoten.